Marie, Marie, ah così oh Marie, che te beva se mi gli Marie. Marie, Marie, dreio a sama en kik minasan, tuo vuodik so lekker dier. Kom eens even hier. Ik fluister in het oor. Stappen ze mijn komo door. Ik wil met jou praten, maar niet hier op straten. word ik zo vrolijk van Marie. Bleven toch in blaven, kwam het baby in de wagen. Kreeg nog morgen kleur en strikt minder het huur. En als ik een kusje wil, sla ik dan een zacht pak mijn regenjas en dan go aan de pad. Come on, let's make some love. Normaal of ze was Morgen beuren zal het niet, dat Marietje niet besteedt. Marie, Marie, la così o Marie, heb bebe ze niet, Marie. Marie, Marie. Norton, Norwood, Dixon. ma ma ma ma ma